Drie uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Voormalig FIFA-baas Blatter blijft geschorst... en mag de komende zes jaar niets doen in de voetbalwereld. Hij heeft zijn beroepszaak bij het internationaal sporttribunaal CAS verloren. Blatter trad vorig jaar terug als voorzitter van de Wereldvoetbalbond. In december kreeg hij een jarenlange schorsing van de ethische commissie van de FIFA. Het gebeurde vanwege een dubieuze betaling van 1,8 miljoen... aan UEFA-voorzitter Michel Platini. In Nederland stoppen 31 ziekenhuizen met zeer complexe kankeroperaties. Ze kunnen niet meer voldoen aan de strengere kwaliteitseisen. De zorgverzekeraars melden dat, op basis van gegevens die ze hebben gekregen van de ziekenhuizen. Volgens Zorgverzekeraars Nederland gaat het vooral om blaas- en maagkankeroperaties. Die ingrepen worden in 16 ziekenhuizen niet meer gedaan. Patiënten worden door hun eigen ziekenhuis doorgestuurd naar een ziekenhuis waar die operaties nog wel worden uitgevoerd. PostNL heeft te maken gehad met een computerstoring en loopt daardoor achter met het bezorgen van pakketjes. Daardoor lopen bezorgers achter en is het niet zeker of cadeautjes op tijd aankomen voor pakjesavond. Hoeveel pakketten later worden bezorgd kan PostNL niet zeggen. Volgens het bedrijf is de grootste drukte al achter de rug. Sportkoepel NOC-NSF gaat meer geld investeren in atletiek. De zwembond moet het juist met minder geld doen. Dat is bekendgemaakt door Papendal waar de, waar de topsportgelden richting de Olympische Spelen van 2020 in Tokio zijn bekendgemaakt. Een budget van bijna 25 miljoen euro is voor de komende, het komende jaar verdeeld over 62 topsportprogramma's. Afgelopen zomer vielen bij de Spelen in Rio de prestaties van de zwemploeg zwaar tegen. Of dat ook de reden is voor de korting op zwemmen is nog niet bekend. Het weer dan nog, overal zonnig en het is 1 tot 5 graden. Vanavond en vannacht gaat het flink vriezen en kan het ook mistig worden. Morgen verdwijnt die mist weer, opnieuw veel zon en maximaal 5 graden. Dit was het Journaal.